Citydijkers met het NOS Journaal. In Rotterdam is iemand om het leven gekomen bij een schietpartij. Die vond plaats op het Tientplein in de wijk Oude Westen... voor een restaurant waar op dat moment mensen zaten te eten. Getuigen zeggen tegen de regionale omroep Rijnmond... dat ze ongeveer zeven schoten hebben gehoord. Volgens de politie werd het slachtoffer nog op straat geopereerd... en met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar die hulp mocht niet baten... De politie is nog op zoek naar de dader. Er is nog niemand voor de schietpartij in Rotterdam aangehouden. In het westen van Frankrijk zijn 61 politieagenten gewond geraakt bij een demonstratie. 22 van hen raakten ernstig gewond. Ook 30 demonstranten raakten gewond. De betogers demonstreerden in Saint-Soline tegen de aanleg van een enorm waterreservoir voor de landbouw. Er waren honderden gemaskerde militanten aanwezig protest liep uit op een veldslag met de troepen, die onder meer met cocktails werden bekogeld. Zes mensen zijn bij de demonstratie in Frankrijk gearresteerd. Het gaat al iets beter met de man van Nancy Pelosi... die gisteren thuis door een indringer werd aangevallen met een hamer. Volgens Amerikaanse president Biden heeft Paul Pelosi de operatie aan zijn schedel goed doorstaan... Biden bevestigde dat het er inderdaad naar uitziet dat de indringer het eigenlijk had gemunt op zijn vrouw, Nancy Pelosi, de democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Zij was op het moment van de aanslag niet thuis. Volgens Amerikaanse media is de man die is opgepakt iemand met een voorliefde voor samensweringstheorieën. Het weer, het is vannacht droog met wat sluierwolken en het koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgen wolken met af en toe zon. In de avond raakt het verder bewolkt en kan er wat regen vallen. Het wordt 18 tot 22 graden.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 Citydijkers met het NOS Journaal. Zojuist is de wintertijd ingegaan. In de hele Europese Unie is de klok een uur teruggezet. Daardoor is het in de ochtend een uur eerder licht en in de avond weer een uur eerder donker. Eind maart gaat de zomertijd weer in. Over het twee keer per jaar verzetten van de klok bestaat discussie. Het Europese parlement sprak in 2019 de voorkeur uit om de zomertijd af te schaffen. Maar dat plan is op de lange baan geschoven. In Rotterdam is iemand om het leven gekomen bij een schietpartij. Die vond plaats op het Tientplein in de wijk Oude Westen. Voor een restaurant waar op dat moment mensen zaten te eten. Getuigen zeggen tegen de regionale omroep Rijnmond dat ze ongeveer zeven schoten hebben gehoord. Volgens de politie werd het slachtoffer nog op straat geopereerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar die hulp mocht niet meer baten. Er is nog niemand aangehouden voor de schietpartij in Rotterdam. Het gaat al iets beter met de man van Nancy Pelosi. Volgens de Amerikaanse president Biden heeft Paul Pelosi de operatie aan zijn schedel goed doorstaan. Paul Pelosi raakte zwaar gewond nadat een indringer hem thuis had aangevallen met een hamer. Volgens Biden lijkt het erop dat de indringer het eigenlijk had gemunt op zijn vrouw, Nancy Pelosi... de democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. In het westen van Frankrijk zijn 61 politieagenten gewond geraakt bij een demonstratie. 22 van hen raakten ernstig gewond. Ook 30 demonstranten raakten gewond. De betogers demonstreerden in Saint-Solin tegen de aanleg van een enorm waterreservoir voor de landbouw. Het protest liep uit op een veldslag met de ordentroepen... die onder meer met cocktails werden bekogeld. Het weer, vanaf droog met wat sluierwolken. Het koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgen wolken met af en toe zon. In de avond raakt het verder bewolkt en kan er wat regen vallen.